Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Antwerpen is een kopstuk opgepakt van Sharia voor Belgium. Said Emnari zou onlangs zijn teruggekeerd uit Syrië... waar hij een aantal jaren zou hebben gevochten voor IS. Terwijl hij daar zat werd hij vorig jaar bij Verstek veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens het lidmaatschap aan een terroristische organisatie. In Syrië zou Mnari onder meer de Vlaamse Syriëganger Jejoen Bontink hebben bewaakt... die daar toen werd vastgehouden. Bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu wordt nog altijd een onbekend aantal mensen in gijzeling gehouden. Terroristen van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab lieten voor het hotel een auto ontploften en drongen daarna schietend het hotel binnen. De politie zegt dat hotelmedewerkers veel mensen konden laten ontsnappen via de achterdeur. Twee aanslagplegers zouden zijn gedood. Voor het hotel zouden vier lichamen van burgers liggen. De terroristen hebben scherpschutters op het dak gezet en gooien met granaten. De Nationale Veteranendag in Den Haag heeft 95.000 bezoekers getrokken. Koning Willem-Alexander nam een défilé af. Ruim 5.000 veteranen en andere militairen marcheerden van het Malieveld naar de Kneuterdijk... waar ook premier Rutte en minister Hennis van Defensie aanwezig waren. 70 veteranen kregen vanochtend op het Binnenhof in het bijzijn van de koning een onderscheiding. Willem-Alexander onthulde ook een monument op het Binnenhof voor militairen die na de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij conflicten. Het is de twaalfde keer dat Veteranendag werd gehouden. Nederland telt ruim 117.000 veteranen die meededen aan vredesmissies en vochten in oorlogen. De eerste kwartfinalist van het EK is bekend. Polen schakelde Zwitserland uit na strafschoppen. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Een uur geleden begon de tweede achtste finale. Wales-Noord-Ierland en later vanavond speelt Kroatië tegen Portugal. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het in de loop van de avond droog en klaart het op. Morgen een paar buien. Het wordt dan een graad of 20.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 DNC, Cake by the Ocean. Ondertussen alweer 17 eh, weken in de lijst der lijsten. Ooit heeft deze plaat een eh, nummer 1 positie gehad. En als we gaan kijken naar de, de scoringen in de Eurohit. Jazeker, eind dit jaar zal die weer gepresenteerd gaan worden. Zou deze plaat best wel hoog genoteerd. Of die de nummer 1 gaat worden van het hele jaar, dat eh, gaan we natuurlijk eh, vanzelf meemaken. ga ik je na nog niet verklappen, want ik weet het ook nog niet. We zijn pas halverwege het jaar, hè? dus er kan nog van alles gebeuren. Hey, dit uur eh, gaan we natuurlijk de Nederlandse top 40 in vogelvlucht doornemen... en opwerken naar de top 3 van deze week. Maar eerst een kleine resume van de tweede kwart van de lijst. En dat doen we natuurlijk vanuit Studio Bonte Blauw en Rood... met Sander Lijstje. 20 weken in de lijst op nummer 30 hebben we Ellen Walker met Faded. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 29. Diamo met Drop Dead Low. Op nummer 28 vinden we Rochelle met All Night Long. En op 27 99 Souls featuring Destiny's Child and Brady met The Goal In Mine. Op nummer 25 Theodore featuring Elvis. Ja, 26 eh, eh, staat Birdie nog met eh, Keeping Your Head Up. En dan de nummer 25. Sorry. Maakt niet ga door. Dan vinden we Theodore featuring Elvis en die achternaam kan ik gewoon niet meer uit. Dior samen met Elvis Crespo nieuw binnengekomen met eh, Bailar op nummer 25. En nummer 24 GEC en Bebe samen met Me, Myself en I. En op nummer 23 Mike Pasner Hij Took a Pill in Ibiza. Op nummer 22 vinden we Daft met featuring Dante Leon met Angel. En nummer 21 Charlie Puth met When We Don't Talk Anymore. Op nummer 20 vinden we Ganesh en Olivia Bryan met I Hate You, I Love You. En we hebben hem net gehoord op nummer 19 al 17 weken in de lijst. DNCE e met Cake by the Ocean. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 18 vinden we dan eh, Stressed Out van 21 eh, Pilots.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 Thinking I'm believing every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I'll be like, not to the I to the no, no, no.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 Ik zei het vorige week al, hè? Ze hadden, het is een beetje veel auto's eh, in één, in één naampje. En ze hadden eerst Speeding Cars, dus het track hadden ze eerst klaar... voordat ze eigenlijk de, de bandnaam wisten. En dat is Walking on Cars geworden. nummer 15 van deze week. In de achtste week zijn ze blijven zitten. wij gaan door met de snelste stijger van deze week. De nummer 12. Dit is Ariana Grande met Into You. Oh. verhaal van eh, deze week. Ariana Grande met Into You. Hey, snel door eh, met de nummer 11 voordat we een kleine race meekrijgen... en aan de top 10 gaan beginnen. Dit is nummer 11. Eh, Sigala samen met de prachtige stem van John Newman en Nal Rodgers. Give me your love hier op CFM Zandvoort tijdens de Your Breakdown. Tot 5 uur ben ik bij je. I selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. always lies I will comfort you. Mm -hmm. nog zo'n eh, prachtige herkenbare stem hebben. Hé, hey, hij is er nou toch en daar moet je optimaal gebruik van maken. We schakelen weer live over naar eh, Studio Bonten en Blauw en Rood... waar Sander Lijstje zit. Op nummer 20 vinden we Ganesh featuring Olivia O'Brien... met I Hate You, I Love You. Nou, dat vind ik niet lief van je. Nee, maar ik hou wel van je man. Ah, oké, dan is het goed. Op nummer 19 vinden we DNCE met Cake by the Ocean... en op nummer 18 21 Pilots met Stressed Out. Op nummer 17 Dua Lipa, Hotter Than Hell nummer 16, Megan Trainer met No. Alle acht weken in de lijst op nummer 15, Walking on Cars met Speeding Cars. En nummer 14, Pink, Just a Little Fire. Just Like Fire van de Alice Through the Looking Glass, de Disney film. Alleen die Disney film die is gewoon echt bagger in de bioscoop. Het eh, eh, is echt een foutje van eh, Disney geweest om die ooit uit te brengen. Maar het nummer heeft het toch in Europa best wel leuk gedaan... al is hij nu wel een paar plaatsen gezakt. Jammer genoeg wel. Ik Sorry, moest ik er even bij bijzetten. ik heb de film nog niet Ik ook niet. Ik ga hem wel denk ik nog wel ik even bekijken. Nee? Nee. Toch samen? Nee, dit keer niet. Op nummer 2 op 22 weken in de lijst nummer 13 LA Golding met Something in the Way You Move. En op nummer 12 Ariana Grande met Into You.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 Wij gaan de complete top 10 eh, proberen te draaien voor je. En dan beginnen we natuurlijk met de nummer 10. Een plaat die al 20 weken in de lijst staat. Oude nummer 1 Dit is Dua Lipa. I moon, I moon, I moon. Oh. looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. nummer 10 van eh, deze week. Zes plaatsen gezakt maar liefste, in haar 20ste week. Dua Lipa met het eh, prachtige Be One. En eigenlijk moet ik nou het nummer van André Hazes opgezet hebben. Ik zie het rode licht, de gordijnen zijn gesloten voor mij. Kijk even op uh, eh, livenl op de webcams mee, dan weet je waar ik het over heb.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 empties all the tip jars. It won't get back what you lost. 9 van eh, deze week. James B met Best Fake Smile. Hey, we gaan meteen door eh, met de nummer 8. Charlie Poet. dat Charlie Poet gaan we kijken naar eh, de Nederlandse top 40. Superman got nothing even op cfm-live.nl, dan weet je gewoon eh, wat ik bedoel. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Inderdaad, de collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem in de vogelvlucht met je doornemen. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is Major Laser met Boom op nummer 39. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 34, Shawn Mendes, Treat You Better. Ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is Broederliefde met Jungle op 31. En er was er nog eentje, joh. Waar staat hij nou? Nog hoger. Oh ja, daar. Op nummer 14 Dior eh, samen met Elvis Crespo met Bailar. Nieuw binnengekomen op nummer 14. De nummer 13 dan Ariana Grande, interview. De nummer 10 de Chainsmokers met Don't Let Me Down. Enrique Iglesias, Duo, Duele El Corazon op nummer 9. Willie William met Ego op nummer 8. En uh, Five staat op nummer 7. Sia staat op nummer 6 met Chief Thrills. En Galantis met No Money op nummer 5. De nummer 4 is Calvin Harris met This Is What You Came For. De nummer 3 is Kangs versus Cooking on Three Burners. Met uh, prachtige This Girl. Die komt straks eh, ook nog voorbij, of hebben we hem al gehad? Uh, nee, die komt nog voorbij zelfs. Oh, wat leuk hierna zelfs, precies. Oh, lachen. Eh, <laughs> de nummer twee dan eh, is Drake samen met Wizkid en Kyla met One Dance... waar Bieber toen een kleine preview van heeft gegeven voor zijn remix. En de nummer één, hoe kan het eigenlijk ook anders? Al zeven weken lang in de lijst van de Nederlandse top 40. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. De, Euro Breakdown op Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de top 40 van Europa. En inderdaad met de nummer 7. Zij zei net al, Kangs vs. Cooking of Freeburners. This Girl hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Tot 5 uur zijn we er. I to the Kangs Persons, Cooking on Three Burners met This Girl. En de nummer 6 eh, slaan we even over. Dus um, Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. En wij gaan luisteren naar de nummer 5. Dit is Dubs met La Land. samen met uh, Sean Frank en uh, Delani J. La La Land. Hey, we gaan snel door uh, met nog een nummer van Ariana Grande. Dit is Dangerous Woman. Hmm. Don't need permission, make my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finish.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 tijdens... De Euro Breakdown. Ja, inderdaad, tijdens eh, de Euro Breakdown. Nee, wij gaan snel door met de nummer 2 van deze week. Elf weken lang ondertussen in de lijst deze week één plaatje opgekropen. Dit is Willy William met Ego. Cause I deze week. Ondertussen alweer 11 eh, weken lang eh, in de lijst, derde lijst en eh, één plaatsje gestegen. Ik versta er echt een hele fuck van wat hij allemaal zingt. Maar dan mag de pret niet drukken, het is gewoon een heerlijk nummer.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a the cracks in the old school bag.